Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Een persoonlijke aanpak werkt niet bij criminelen die vaak de fout ingaan. Dat blijkt uit onderzoek in Amsterdam. De onderzoekers keken naar de aanpak daar... waarin 600 veelplegers van inbraken, straatroven en mishandelingen... persoonlijk worden begeleid. Maar het blijkt weinig zin te hebben... omdat de veelplegers niet gemotiveerd zijn om hun gedrag aan te passen. En dat komt bijvoorbeeld ook doordat sommigen een licht verstandelijke beperking hebben. In het westen van België is kans op overstromingen... door de vele regen van de afgelopen tijd. In meerdere regio's zijn de waterstanden al dagen extreem hoog. En de overheid heeft maatregelen genomen, vertelt correspondent Kisia Hekster. Op allerlei plekken worden zandzakken uitgedeeld om eh, huizen te helpen beschermen. Eh, mensen zijn dus ook al geëvacueerd op enkele plekken. En ook in het noorden van Frankrijk zijn deze week overstromingen. Acht Nederlanders zijn opgepakt voor een groot aantal plofkraken in Duitsland. De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker 23 plofkraken. De verdachten komen uit de regio Amsterdam en Rotterdam. En de buit en schade is bij elkaar meer dan 5,5 miljoen euro. En de Formule 1 is neergestreken in Las Vegas. Met een gigantische show werden Max Verstappen en zijn 19 collega-coureurs op de baan gepresenteerd aan het publiek. Please put your hands together for your 2023 Las Vegas Grand Prix drivers. Ja, groot feestje was het. Onder meer Chesto, John Legend en Kylie Minogue traden op. Ja, Max Verstappen vond het allemaal niet zo boeiend. De drievoudig wereldkampioen zei dat ze het wel hadden mogen skippen. En dan nog het weer. In het noorden droog en best wat zon. In het zuiden nog steeds grijs en buien. Later op de dag en ook in de avond trekt het overal dicht... en gaat het in het midden een tijdje regenen. Het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roedevaartsveen is de vertraging 10 minuten. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging.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 The rain I still have last night in my body. I wish you were with me. stop drops to an all flop hot cheese. Queen of Fox independence. she got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door.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 Onkruidverdelger glyfosaat mag ook de komende tien jaar nog worden gebruikt in de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Die moest de knoop doorhakken omdat de EU-lidstaten het weer niet eens konden worden. Glyfosaat is zeer omstreden. Enkele Sinterklaasintochten worden op het laatste moment aangepast...